Dat hebben de Japanse autoriteiten gezegd tegen het internationaal atoomagentschap. De wind speelt daarbij een positieve rol. Door de windrichting worden de radioactieve stoffen richting zee geblazen. Dat is ook goed nieuws voor de inwoners van Tokio... dat op zo'n 300 kilometer ten zuiden van de kerncentrale ligt. In de miljoenenstad werden vandaag verhoogde concentraties radioactiviteit gemeten... maar inmiddels is dat minder geworden. Volgens de autoriteiten is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Veel inwoners van de stad, toeristen en journalisten zijn vertrokken. Het debat in de Eerste Kamer over het elektronisch patiëntendossier wordt opgeschort. Vanochtend uiten de fracties veel kritiek op de plannen van het kabinet om een landelijk patiëntendossier in te voeren. Zodat artsen en apotheken in het hele land in de gegevens van patiënten kunnen kijken. Een groot deel van de Kamer betwijfelt sterk of het systeem wel moet worden ingevoerd. Onder meer regeringsfractie VVD vindt de doelstellingen het dossier niet helder en maakt zich zorgen over de privacy. VVD-minister Schippers die vroeg na de kritiek van de Kamer vandaag niet meer verder te gaan met de behandeling. Het debat gaat nu over twee weken verder. Koning Hamad van Bahrein heeft voor drie maanden de noodtoestand afgekondigd. In die tijd moet het leger de orde herstellen, staat in een regeringsverklaring. In de golfstaat is het al weken onrustig. De politie treedt er hard op tegen Sjiïtische demonstranten die meer politieke vrijheid willen. De Shiiten vormen in Bahrein de meerderheid, maar Soenieten zijn er aan de macht. Het buurland Saudi-Arabië heeft op verzoek van de koninklijke familie van Bahrein gisteren duizend militairen gestuurd om de regeringstroepen bij te staan. Het weer in het noorden bewolkt, maar in de rest van het land is het overwegend zonnig.